Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Nederland blijft op een missie waarbij alle resten van de vliegramp met vlucht MH17 worden verzameld. Ook na het weghalen van spullen van rampplek door Oekraïnse bergers. Dat zegt minister Timmermans. Het gebied moet nog steeds minutieus worden uitgekant en Timmermans wilde niet zeggen of dat voor de winter gaat lukken. Dat hangt af van het weer en de veiligheid. De politie heeft 18 mensen aangehouden die hun pinpas zouden hebben uitgeleend voor fraude met bankrekeningen. De passen van deze zogenoemde geldezels waren de laatste schakels in de internetfraude, zegt het OM. De passen werden gebruikt om geld over te boeken van gekraakte internetbankrekeningen naar de criminelen. De omvang van de fraude loopt volgens het OM in de honderdduizenden euro's. Het geheel van ICT-organisaties bij de Rijksoverheid is chaotisch en ondoorzichtig. Taken en verantwoordelijkheden zijn versnipperd en onduidelijk. Dat concludeert een onderzoekscommissie uit de Tweede Kamer. De commissie zegt dat niemand weet hoeveel de overheden aan ICT uitgeven... en dat daardoor ook onduidelijk is hoeveel geld er gemoeid is met mislukkingen. De commissie adviseert het oprichten van een bureau... dat alle grote ICT-projecten van de Rijksoverheid gaat toetsen. In Texas is opnieuw een verpleegkundige besmet met ebola. Het gaat weer om iemand die de Liberiaan verpleegde die vorige week overleed aan de ziekte. Het is de tweede verpleegkundige die besmet is door de Liberiaan. De eerste besmetting werd afgelopen weekend bekend. In Heer Hugo Waard zijn twee groepen jongeren gisteravond met elkaar op de vuist gegaan. De eerste ruzie brak rond half tien uit. Dat was op een plein. Later op de avond ging het opnieuw mis op dezelfde plek. In totaal werden 11 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 14 en 20 jaar. Het weer. Het is bewolkt. Hier en daar regen of motregen. In het zuiden soms zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Vannacht regen, morgen overdag wisselend bewolkt en buien. En in het weekend minder regen en warmer. Dit was het en... ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. E op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Gooimeer en Knopendiemen 6 kilometer. Dat komt door een gestrande auto.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 En gewoon weer overgaan naar het ouderwetse handwerk. Dan ben je echt een disjockey. Het ouderwetse handwerk doet gewoon zelf weer platen opzetten, scherp zetten. Ja jongen, wat is het. Het is uh, vinyltijd, hè. U weet het, Haarlem is eh, nog steeds vernielstad. En sinds afgelopen vrijdag, is wel leuk, is er ook weer een officiële LP Top 50. En het is wel leuk eh, om dat te weten, dames en heren. Omdat eh, daar gewoon, dat je daarin kunt zien dat er gewoon weer actueel materiaal van, eh, op LP verschijnt. En dat is een hele andere lijst dan een CD Top 50 hoor. Ik heb hem even bekeken, maar dat is echt voor liefhebbers. Heb jij al gekeken daarna, Robertje? Ja, maar ik, ik één LP had ik van die 50. Jij ook? Ja, ik twee. Oh, ik had Dark Side of the Moon staat erin van, die van eh, Pink Floyd. En uh, Led Zeppelin 2 natuurlijk. Die, sta, die staat er ook in. het eh, is een hele grote samenwerking met een Haarlemse platenzaak. de enige waarschijnlijk die nog nieuw vinyl verkoopt. Hoewel, er zijn wel meer zaakjes in Haarlem die een vinyl verkopen. Dus uh, dat is allemaal wel weer leuk. Maar Albert-Jan, we stellen jou weer eens de klassieke vraag. Zeg Albert-Jan, wat heb je vandaag voor ons meegenomen? <laughs> Allereerst, eh, eh, Ruud, eh, bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan hoor. Ik ben blij dat ik weer even twee uur rustig van muziek kan genieten. En ik hoop voor de luisteraars ook. want het is, we hebben het achter de schermen razend druk bij ZFM. dus ik dacht, ja, ik begon, jij vroeg mij om langs te komen. En ja, dan ga je je LP-kast weer kijken. Nou, die heb ik ook hier meegenomen, die heb ik ook hier meegenomen. En ja, het afgelopen vrijdag, en dat was een mooie aanleiding... had je Kees in de uitzending. Kees van de ja. En dan moet ik de luisteraars even uitleggen. Kees kan enorm goed eh, Frank Sinatra eh, zingen. En eh, ik zat de radio te luisteren en het leek gewoon echt of Frank Sinatra in de, onze studio was. Ja. Zo goed kan de jongen dat, dat nazingen. Dus ik denk, ik neem Frank Sinatra's mee en, dan draaien we de, de, ode om. De ode aan Kees, dus de originele Frank Sinatra. Ja. En dat allemaal voor Kees. Want het was een geweldig stukje live eh, muziek eh, en zang eh, afgelopen vrijdag. Ja, dat wordt, dat wordt de trend hè, in Zandvoort draait door. Hè? Geweldige live muziek. want, vrijdag is het ook weer raak hoor. Ja, geweldig hè. Ja. Saskia Lero komt live spelen. Dat hebben we net gehoord. Dat hebben we net, net doorgekregen. Dus uh, technische dienst zorgt dat er een mixer staat. <laughs> ja. Maar het komt allemaal goed. Eh, het komt, komt allemaal goed. Eh, dus aanstaande vrijdagmiddag hebben we de Saskia Lero live met pianist in, in de studio. Dus dat wordt, dat wordt feest hoor. Dat kan ik je verzekeren. Van hoe laat tot hoe laat was het programma ook alweer? Van 5 tot 7. Oh, van 5 tot 7. Dus luisteraars, echt als u van mode, ja, mooie moderne jazz trompet houdt... dan is het een aanrader om te gaan luisteren. Zeker weten. Maar goed, we gaan het vandaag hebben over vinyl. Ja. En eh, eh, de platen die je mee hebt genomen. Ik heb eh, hele mooie dingen gezien. Frank Sinatra onder andere. Maar ook Count Basie met, met, met, met Joe Turner. Hè? Ja, dat is een persoonlijke favorite of mine. Om het zo maar eens te zeggen. En, en, ik heb ook Barry White gezien. Ja. Ik heb Billy Joel gezien. Ja, ik heb veel te veel meegenomen. Nee, dat is leuk, Ik kan niet kiezen. Nou, dat maakt toch niet uit. Dan draaien draai je van alles wat. Dat is juist leuk. Ik weet niet waar je mee begint, Ruud. Ik begin met Frank Sinatra. Ah, oké, nou dan, hebben we, dan eh, heb ik een LP meegenomen van Frank Sinatra. Heel simpel, wereldsterren Frank Sinatra, onvergetelijke hits. Heerlijke verzamel-LP met, uh, met een eh, zestiental prachtige evergreens. Is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me to riff thickly too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I get no kick in a plane. Flying too high with some gal in the sky. nothing to do. Yet I get a kick. Mm, you give me a boot. I get a kick out of you. dat was Frank Sinatra. hey, Mo, gezellig. Ja, hey. Waar is Ruud, waar is Ruud nou heen? Ruud die is even een, een klein broodje eten. Oh, oké. Ehm, eh, wacht even, tweede, nummer, tweede LP ligt al klaar geloof ik? Ja, die staat klaar. En dan hebben we het de eh, luisteraars over Big Joe Turner... samen met Count eh, Basie. En het is een LP uit 1973. op deze plaat hoort u natuurlijk Big Joe Turner op vocals... Count Basie op piano en orgel... Harry Sweets Edison op trompet, J.J. Johnson op trombone... Eddie Lockjaw Davis sax, Zoet Sims sax, wat een namen... Irving Ashby op gitaar, Ray Brown op bas en Louis Belson op drums. Opgenomen 11 december 1973 in Los Angeles. Luistert u naar Honey Hush. Joe Turner en eh, een eh, personeel van Count Basie. En natuurlijk Count Basie op de piano. Heerlijke blues LP uit 1973 onder de titel The Bosses. door naar Barry White. En waarom Barry White? Het is Je een zo'n mooie stem, vind ik. Ja, dat mooie laag. Het mooie is, het is een eh, dubbel LP. The Best of Barry White, Love Unlimited en The Love Unlimited Orchestra. Dus het is een, ja, een, een grote reis door door de historie van Barry White en met de Love Unlimited. het mooie is van Barry White, Barry White, die muziek die werd vroeger altijd gedraaid in een eh, nachtclub in Groningen, waar ik dus oh. niet in oh. mocht. Oh. Maar waarom ik dus eh, warme herinneringen aan <laughs> overgehouden heb. Hoe heet ze? Met Barry White. <laughs> Eh, <laughs> dus vandaar dat ik hem meegenomen heb. Eerste nummer van de dubbel LP die we laten horen is Never Never Gonna Give You Up. Gonna Give You Up. Ja, van vinyl, hè. Was, het lekker, was lekker broodje, Ruud? Het was een heerlijk broodje. Ja, we hebben, we hadden even een eh, broodje meegenomen van, eh, bij de bushalte in, eh, bij, bij Heemstede aan de Hout. Heb je zo'n, daar staat woensdag zo'n visboer. Oeh. En ehm, die is erg lekker. Oké. Nou, kan ik u aanbevelen. Die is erg lekker. Ik wil niet de visboer, de vishandel hier naar Zandvoort natuurlijk naar beneden halen. Maar als je daar toevallig eens langskomt, kan je daar best eens een kibbelingetje of een... Eh, of hij heeft hele goede kibbeling. En eh, nou ja, ik had nu een heerlijk broodje salm. Een broodje paling en zo. Oh, lekker. Maar goed. Wij gaan verder. Wij gaan door. We gaan het niet over eten hebben. Francis Albert Sinatra. Ja. Geboren op 12 december 1915, Hobocop, New Jersey. En, eh, en op 14 mei in Los Angeles, 1998. Nou, wat moet je van hem zeggen? Eh, hij besloot zanger te worden nadat hij eh, Bing Crosby op de radio hoorde. En hij begon in kleine clubs in New Jersey... en kwam op die manier onder de aandacht van trompetist en bandleider Harry James. Na een korte periode met eh, James sloot hij zich aan bij het Tommy Dorset Orchestra... en na zijn debuut dat met hem in 1940 werd hij benoemd als zanger. Hij had een grote aantrekkingskracht op de tieners van die tijd... de zogenaamde doobie sockers. <laughs> ja, ja, zo, zo heette dat. Die een heel nieuw publiek waren voor deze populaire muziek. Deze muziek was eh, dan tot toe toe voorbehouden aan volwassenen... en Sinatra werd zo het eerste tieneridool. Zo ook met het nummer I've Got You Under My Skin. I've got you under my skin I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin? I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. Ja, I Got You Under My Skin. Was dat niet met het orkest van Nelson Riddle? Dit volgens mij wel, hè? Oh, sorry. Oh. Je zit alles voor te zeggen, dus kan mijn verhaaltje... Dat... Oh, oh, neem je, oh, neem <laughs> oh, niet Nee, ik zeg, al niks meer, ik zeg al niks meer. Nee, het mooie is, bedoel, die combinatie van eh, Frank Sinatra met Nelson Riddle... dat is, eh, ja, dat is, dit gaat zo ver terug. Maar dat was natuurlijk wel een schitterende combinatie. Ja. De big band. Nou, en de mooiste LP die ik vind van Frank Sinatra... die heb ik dus vandaag niet bij me, want die kon ik niet vinden... maar ik heb hem wel is dat hij samen met Nelson Riddle live, eh, live speelt in eh, de Madison Square Garden in New York. Oh ja. En eh, onder de titel The Main Event. Dus ja, ja. luisteraars, mocht u een keer op YouTube zoeken... Frank Sinatra Nelson Riddle... ga dan naar The Main Event live in Madison Square Garden, New York. Oké. We gaan door. We gaan door. Big Joe Turner, geboren als Joseph Vernon Turner Jr. in Kansas City op 18 mei 1911 en hij is overleden in Inglewood 24 november 1985. Hij was een van de beste eh, Amerikaanse blueszangers van zijn tijd. Hoewel zijn grootste faam in de jaren 50 begon met zijn rock and roll hits... zoals het nummer Shake, Rattle and Roll... strekt zijn carrière van de jaren 20 tot de jaren 50. Turner had meerdere bijnamen, waaronder The Boss of The Blues... en Big Joe Turner vanwege zijn gigantische postuur. Ruud, is het niet Big Ruud? Kunnen we er ook niet Big Ruud voor maken dan? Big Joe Turner en Big Ruud? Ja. Nou. <laughs> hij, ontdekte zijn liefde voor de muziek eh, door de betrokkenheid eh, met de kerk. Zijn vader kwam eh, om in een treinongeluk toen Turner vier jaar oud was. Hij begon met zingen op straat voor geld en verliet school op 14-jarige leeftijd. Vervolgens ging hij werken in clubs in Kansas City. Eerst als kok, later als ober. En na een tijdje werd Turner bekend als de Singing Bartender. Met vrij vertaald, de zingende barman. Ja. Turner ging zingen in clubs als de, Kingfish Club en de Sunset Turner en zijn eh, pianospelende partner Pete Johnson... werden lokaal bekende artiesten. Ja. Het volgende nummer, samen met Count Basie en ja, die, die, de back, het orkest waar hij mee speelt... ik heb de namen al genoemd, zijn stuk voor stuk giganten van de jazz. Maar we blijven bij de blues, en wel blues around the clock. rocking me, man, I sense my soul. I'll be looking at the clock. The clock struck one, she says, Tell me, Daddy, are you having lots of fun? I said, Roll me, baby. Roll me, baby. I want you to rock me, baby, if it takes you all night long. I'll be looking at the clock. The clock struck two, she says, Tell me, baby, what you trying to do? I said, Hold me, baby. Mm-hmm. while you roll me, baby. I wanna rock you, baby, do the thing one more time. Now we're looking at the clock. The clock struck three. She says, Louie, Daddy, you sending me. Hold me while you roll me. I want you to rock me, baby, do the thing one more time. Now we're looking at the clock. Hot truck four. The bed broke down, we got down on the floor. We rolling. Yeah, we rolling. We rolling, pretty baby. Doing the thing one more time. Oh yeah. Clock, Clock struck five. Everything in the joint man really was alive. We were rolling. Yeah, we were rolling. We were rolling, pretty baby. Doing the thing one more time. While we're looking at the clock. The clock struck six. She says, take it easy, Dad. I'm in a hell of a fix. Now hold me. While you're rolling. Rocky baby, do the thing one more time. Now we're looking at the clock. The clock struck seven, says, take it easy, daddy. I'm halfway to heaven, now hold it. While you rolling? Now kiss me, pretty baby, do the thing one more time. Now we're looking at the clock. The clock struck eight, she said, hurry up, daddy, gonna be too late now. you kiss me, baby? Do the thing one more time. down. She said, Take it easy, Daddy. Just take your time with that old man. While they're rolling. Now squeeze me and tease me, do the thing one more time. Now we're looking at the clock. The clock struck ten. She said, My God Almighty, what a man, what a man. Now hold it. While you are rolling. Now kiss me, do the thing one more time. clock. The clock truck delivers. It's duck going to ditty. I'm crossing into heaven. Now rock me. Oh, rock me. Rock me, pretty baby. Do the thing one more time. Now we're looking at the clock. The clock struck 12. She said, that's enough, baby. You done damn swell. Now hold Turner. En hoe heet het ook weer? Blues Around the Clock, zei je dat Ja, in één keer goed, Ruud. Ja, in één keer goed. Voorloper van Rock Around the Clock. Ja, dat doet me weer een beetje terugdenken aan afgelopen zondag. Hè? Want eh, had je in, eh, in Heemskerk was er een blues weekend. En dan heb ik met, eh, met Kees van der Laassen en, en Paal Bakker samen... hebben wij ook iets gedaan wat we nooit doen. <laughs> Namelijk blues spelen. En uh, dat was bij, bij een leuk café daar. En dat was, dat was ontzettend aardig. Het was heel leuk, leuk om dat eens te doen. Gewoon uh, nummers van QB en uh, van, van Fleetwood Mac en van al dat soort dingen meer. Dus echt een gewoon lekkere blues spelen. Heerlijk was dat. Ook van, van Muddy Waters en zo. En dat soort figuren. Leuk was, om te, was erg leuk om te doen. Ik heb zelfs daar Manage Boy gezongen. Wat dacht je daarvan? <laughs> Dat ja. is een beetje out, your out of your league, hè? Ja, ja, ja, maar ik vond het wel erg leuk. We hebben besloten dat we het meer gaan doen. Oké. Gewoon lekker. Dit is heerlijk, joh. Blues zingen zo lekker. Eh, <clears throat> goed, maar dit was Big Joe Turner met eh, Blues Around the Clock. En wat krijgen we nu? We gaan eh, terug naar Barry White en de Love Unlimited en het Love Unlimited Orchestra. Ja. Even een stukje historie. Barry White, geboren op 12 september 1944 in Galveston, Los Angeles. en overleden op 4 juli 2003. Hij was een Amerikaanse soul- en discozanger en producer. Hoewel, zowel solo als met de hem gedirigeerde The Love Unlimited Orchestra... scoorde hij diverse hits. Barry White werd geboren als Barry Eugene Carter in Texas... en groeide op in Los Angeles. Op tienjarige leeftijd werd hij lid van een gang... en op de leeftijd van 16 werd hij eh, eh, opgepakt en veroordeeld voor vier maanden gevangenisstraf... wegens diefstal van een Cadillac autobanden ter waarde van 30.000 dollar. Toen was de dollar nog veel waard. Ja. Eind jaren 60 eh, begon Whites muziekcarrière aanvankelijk nog slecht als producer. Zijn grootste succes kwam, was door het opzetten van juist die Love Unlimited. Een damesgroep met drie leden, waaronder zijn latere vrouw eh, Gideon James... waarvoor hij de klassieke Walking in the Rain, die kent u ook wel luisteraars... Love, ja, love ja die een paar weken geleden nog eens gedraaid. We gaan eh, genieten van de Love Unlimited en de Love Unlimited Orchestra... van de dubbel LP The Best of Barry White. En het nummer is Share a Little Love in Your Heart. Barry White met Love Unlimited en die Love Unlimited Orchestra eh, uit het uh, beroemde Philly Sound tijdperk. Hè? Dan had je de Philadelphia Soul en zo met, met OJ's en T-Degrees en, en Billy Paul en dat soort mensen allemaal. Dus dat was wel heel erg interessant allemaal. Lekker, toch. Share a little love in your heart. En nu? Nu terug naar Francis Albert Sinatra. Ja, ja. Eind jaren 40 en begin jaren 50 eh, ging het eh, niet goed met de carrière van Sinatra. Maar hij maakte een terugkeer op het witte doek in de overbekende film From Here to Eternity. Ken je die film nog? Ja, ja, ja. ja. Weet jij nog wie er een tegenspeelster was in die film? Nou, dat zoeken we even op. Dat weet ik zo niet. Nee, dat kan ik je zo niet vertellen. Dat was... Eh, ja, ik kan ook zo ook niet op haar naam komen. Dat was een ah. hele knappe actrice. Ja, en hij, hij, verscheen daarna natuurlijk ook in verschillende andere films. In, in bijzonder The Man with the Golden Arm. High Society, niet vergeten. En in de jaren 50 en 60 was eh, Sinatra een populaire attractie in Las Vegas. Hij was bevriend natuurlijk met Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford en Joey Bishop. En samen vormden zij de Red Pack. Een losse groep muzikanten en zangers die vrienden waren en samen feest vieren. Samen met andere Red Pack leden speelde hij in een aantal films... waaronder Ocean Eleven, Sergeant 3 en Robin and the Seven Hoods. Hm. Terug naar de verzamel-LP Onvergetelijke Hits... Love Songs collectie. Frank Sinatra met The Lady is a Tramp. She gets too hungry for dinner at eight. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with barons or earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke and it's oak. Hates California it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner at eight. She loves the theater, but never comes late. She'd never bother people she'd hate. That's why the lady is a tramp. She'll have no crap games with Sharpies and frauds, and she won't go to Harlem in Lincolns or Fords, and she won't dish the dirt with the rest of the broad. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's okay. little girl Oké, eh, dit was Good Morning Blues, de bosses. Big Joe Turner met Count Basie. En op de tenorsax hoorde u duidelijk Zoet Sims. Terug naar eh, Barry White en de best of Barry White Love Unlimited... en Love Unlimited Orchestra. Eh, even kijken, aan het eind van de jaren 60 begon Whites muziekcarrière... aanvankelijk nog slechts als producer. Zijn grootste succes was het, eigenlijk het opzetten van Love Unlimited... een damesgroep met drie leden. White had een aantal liedjes geschreven en zocht eigenlijk ook een mannelijke vocalist om deze op te nemen. Uiteindelijk liet hij zich overhalen dit zelf maar te doen. Wat leidde tot eh, een van zijn succesvolste album I've, so much, I've Got So Much To Give. Eh, met de hit I'm Gonna Love You Just A Little Bit More Baby. Wij gaan luisteren van de verzamel LP naar het nummer juist Can't Get Enough Of You Baby. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we have loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby swiftly. My darling, I can't give up your love, babe. say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, something rude. I scream your name. Look what you got to do, and darling, I can't get enough of your love, babe. Oh no, babe. Baby didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. dat weet wat. Goed, Barry White was dat. En hoe heette het? Can't get enough of your oh, love, baby. Oh, baby. <laughs> yeah. Oh ja, ja, ja. Oké, die moet ik gauw uitzetten. ik ben een beetje van mijn apropos af. Ja, maar nee, eh, niet uit, ik ben er weer. Je kan ook geen tien dingen tegelijk doen. Jawel, multitasking moet gewoon kunnen. <laughs> Nou, goed. Nou, we gaan, gaan we nog even twee nummers van Sinatra draaien. Ja, twee korte, twee kleine. Twee twee achter elkaar. Die, doen we lekker achter elkaar. En dan... Eh, twee klassiekers. Welke zijn het, Albert? Witchcraft En um, Come Fly With Me. Oh. Ah. Als Kees dit hoort. Yeah. Those fingers in my hair That sly come hither stare That strips my conscience bare It's witchcraft and I've got no defense for it. The heat is too intense for it. What good would common sense for it do? Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly time. says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one I wouldn't switch. Cause there's no nicer witch than you. witchcraft, that crazy witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me. Proceed with what you're leading me to. It's such an ancient pitch, but one that I'd never switch.